uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Noord-Korea... Die kwamen zo'n duizend kilometer van de Noord-Koreaanse kust in de Japanse zee terecht. Het is niet duidelijk om welk type raket het gaat en hoeveel er zijn afgevuurd. Volgens Japanse media waren het er vier, waarvan er drie in de exclusieve economische zone van Japan terecht zouden zijn gekomen. De raketproef is mogelijk een reactie op de gezamenlijke militaire oefening die de VS en Zuid-Korea houden. Japan heeft onmiddellijk protest aangetekend tegen de test. In sectoren waar veel gebruik wordt gemaakt van computers en andere ICT is minder werk, terwijl de werkgelegenheid in ICT-luwe sectoren juist steeg. CBS trekt die conclusie op basis van een analyse van de arbeidsmarkt tussen 2001 en 2015. Zo is er bij banken en verzekeraars door de digitalisering veel minder werk dan aan het begin van de eeuw. In de zorg en maatschappelijke dienstverlening is het aantal banen wel groter dan in 2001. Doordat de stijging van het aantal banen in de ICT-luwe sectoren sterker was dan de afname van werk in de ICT-branche, nam de werkgelegenheid per saldo wel toe. Bij een busongeluk in Panama zijn zeker 16 mensen omgekomen en 35 gewond geraakt. De chauffeur verloor op de snelweg de macht over het stuur. Daardoor reed de bus in een ravijn en kwam in een rivier terecht. In de bus zaten arbeiders die onderweg waren naar een plantage om fruit te plukken. De zwaargewonden zijn met helikopters naar ziekenhuizen gebracht. Op de snelweg A10 bij Amsterdam zijn bij knooppunt de Nieuwe Meer vannacht twee mannen aangereden. Een van hen is overleden en de ander raakte zwaar gewond. Volgens de politie hadden de mannen ruzie en renden ze over de snelweg. Het ongeval gebeurde op de rijbaan richting Schiphol, waardoor die urenlang was afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij. Het weer zwaar bewolkt, af en toe een bui. Overdag blijft het grijs, al maakt het noordwesten wel kans op wat zon.